uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Schultz van Verkeer is tegen de tol die Vlaanderen wil gaan heffen voor personenauto's. Ze zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. Vlaanderen heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Ben Wijd zei zaterdag dat hij ook tol wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten van de heffing wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Volgens Europese regels mogen landen tol heffen, maar mag dat niet nadelig zijn voor weggebruikers uit andere lidstaten. De Verenigde Staten willen wapens leveren aan de regering van Nationale Eenheid in Libië. De nieuwe regering kan de strijd met onder meer terreurorganisatie IS anders niet aan, vreest de VS. Voor het plan zou steun zijn bij leden van de VN-veiligheidsraad. Libië heeft geregeld gevraagd om wapens, hulp bij het trainen van leger en politie en bij de aanpak van IS en andere strijdgroepen. Sinds de val van dictator Gaddafi is het een chaos in Libië en strijden diverse gewapende groepen om de macht. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen werden verrast door de aardverschuiving bij een waterval in Noord-Sumatra. 22 studenten werden meegesleurd. Van hen is er één levend teruggevonden. Zo'n 300 reddingswerkers zijn naar de vermisten op zoek. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval. In Noord-Sumatra zijn vaker aardverschuivingen. De finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie of degradatie gaan tussen Willem II en NAC en tussen de Graafschap en Go Ahead Eagles. Willem II versloeg aan het eind van de middag Almere City met 5-2. En eerder vandaag bereikten de Graafschap en NAC de finales van de play-offs ten koste van FC Eindhoven en VVV. Het weer wisselend bewolkt met steeds minder buien.